Op de Jordaanse tv zijn beelden te zien van de aanvallen. Het is niet duidelijk of er doelen in Irak of Syrië zijn aangevallen. IS heeft ongeveer een derde van beide landen in handen. Jordanië doet sinds september vorig jaar mee aan de coalitie tegen IS die wordt geleid door de Verenigde Staten. Tot nu toe zou Jordanië alleen doelen in Syrië hebben bestookt. Het kabinet komt met een alternatief voor de omstreden zorgwet van minister Schippers. Dat meldden bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Om het probleem van de vrije artsenkeuze op te lossen... zou afgesproken zijn dat de budgetpolis niet doorgaat. In plaats daarvan kunnen mensen korting krijgen op het eigen risico... als ze naar een zorgaanbieder gaan waarmee hun verzekeraar een contract heeft. Door deze aanpassingen van de huidige zorgwet... hoeven de plannen niet behandeld te worden in de Tweede en Eerste Kamer. GroenLinks wil begin volgende week een debat met minister Schippers. Volgens de partij wil het kabinet via een omweg alsnog de vrije artsenkeuze beperken. In een bos ten zuiden van Tilburg zijn 20 vaten met chemicaliën gevonden. Vermoedelijk zit er een stof in die gebruikt wordt voor de productie van synthetische drugs. Volgens de politie hebben de vaten niet gelekt en ze zijn door een gespecialiseerd bedrijf weggehaald. Vlakbij de vindplaats ligt een vijver. De politie gaat daar nog kijken of daar meer vaten liggen. Het weer, opklaringen, het koelt vannacht af naar min 1 tot min 5 graden. De kans op gladheid is klein. Morgen blijft het droog, schijnt de zon geregeld. Het wordt 0 tot 3 graden. Maar door de wind voelt het aan als een paar graden vorst. Dit was het... Dan is er altijd op donderdagavond tussen 10 en 12 uur.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 Vanavond heb ik alleen maar ogen voor u, luisteraars. En dat komt omdat ik uh, er enorm veel zin in heb weer om eh, heerlijke muziek voor u te draaien. Niet zo gek natuurlijk, want eh, ja, tussen app en vloed is altijd een programma wat garant staat van prachtige, mooie ballads. Nou, daar zijn er zoveel van. En met trots kondig ik de volgende aan. U kent hem hoor. de mensen die willen weten wat liefde is. I Wanna Know What Love Is. En dat is natuurlijk Foreigner. take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines case I need it when I'm older. Now this mountain I must weten wat de liefde is. Ik wil weten wat liefde is. Nou, als je dat wil weten, kijk dan diep van binnen naar jezelf. En dan weet je precies waar je behoefte aan hebt. En dat kan je dan ook aan een ander geven als je dat handig aanpakt. Dan ziet het leven er een stuk eh, aangenamer uit. Here and There and Everywhere wordt prachtig bezongen door eh, Lennon en McCartney. prachtige song natuurlijk eh, van Lennon en McCartney. Deze is ook heel mooi. Prachtige nummer If, maar nu de vertolking van uh, Telly Savalas. Kojak, de man met het kale hoofd en de lolly. U kent hem vast nog wel. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show. The you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry. You come, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die. I'd spend the end with you. And when the world was through, mm, then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. genieten van Siep van de Ploeg. De enige eh, eh, heterozanger die ook uit de kast is gekomen. Inaye Dai. Als we te dij, de moon is te nij, om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, werd bang, het hoeft niet meer. De zin in die begin. dat ik niet bij die ben. Je hoeft van ons rennen zonder zin. zuster, komt het daar, vindt het lucht zien waar. In een naaie daar.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 Nou, u heeft daar genoeg beelden van op televisie gezien. Sven schreef zelf een liedje samen met Michael Garvin, de Amerikaanse singer-songwriter. En het heet Calling for Peace. Het lied wat u zojuist hoorde. Alleen is maar alleen mensen. Zo is het maar net.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 Ja, hij, uh, hij scheed ermee uit, luisteraars. Dat kan toch zomaar gebeuren. Dat blijkt nou wel. Maar eh, daar ga ik even wat eh, een stokje voor steken. Want ik, ik zet hem gewoon nog weer opnieuw op. Want het is een mooi nummer.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 stil. Ik voel nu wel dat je me nooit meer wil. Voor de fans van ABBA heb ik goed nieuws. Want de volgende is van ABBA. My Love, My Life prachtig nummer. Een van de, van de weinige ballads die ze eigenlijk eh, opgenomen.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 En, eh, een goede dag, elke dag van uw leven. May each day of the year be a good day. Nou, Andy Williams, een eh, man die eh, helaas recent is overleden. Maar zijn muziek, zijn prachtige muziek, leeft voort.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 Zelf als het niet zo is. Ja, George van der Pannen die heeft dat natuurlijk weer bekendgemaakt. Het nummer van Frank Boeij oorspronkelijk. Zeg maar dat het niet zo is. En dit is een hele mooie, of dit, eh, ja, het is een hele mooie uitvoering van uh, eh, Assila Rombly. En eh, dat zong ze tijdens het programma de beste zangers van Nederland. Waar ieder zo zijn eigen liedjes in. En het programma wat ook eh, zorgde voor de doorbraak natuurlijk van Gladys Grace. Eh, You're Always On My Mind. Dan heb ik het natuurlijk over de volgende artiest. Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. But you were always Give me one. Nelson was daar verantwoordelijk voor. En ik heb een beller, wat leuk. Goedenavond. Marius. Ben je daar? ja. Helemaal? <laughs> Helemaal. Ja? Ja. De, luisteraars... van top tot één. Ja, de luisteraars hier hoor je ook als het goed is. Want jij belt helemaal vanuit het... Eh, ja, ja. en... Vanuit het Veredenia. Er is, er is wat vertraging op de lijn hoor, dat wel. Ja, maar dat komt omdat ik ver weg zit. Ja, ver weg is dan, daar zit je, toch? <laughs> ver weg is dan, ja. Ver weg is dan. Eh, maar jij belt niet zomaar, Marius, want jij had een verzoek, hè? Ik heb een verzoek ja. Of jij eh, een eh, plaatje wilde draaien voor ons. Ja. En dat is van een cd. De cd is, die heet Warflower, is opnieuw uitgebracht. Is eigenlijk van vorig jaar februari, is van Diana Krall. Ja. En als ik mensen mag aanraden om eens een cd te luisteren, moeten ze die eens, die eens gaan luisteren. Er staan hele leuke nummers op, zoals Superstar ja. van, de eh, Carpenters. Van, eh, van eh, The Carpenters. Ja, ja. Desperado, bekend van The Eagles. California Dreaming, bekend van de mamas en de papa's. Alone Again, Naturally van Gilbert O'Sullivan. I'm Not In Love, nou mm. maar dit nummer wat ik speciaal wilde aanvragen, dat heet In My Life. Ja. En dat moet jou wat zeggen. Ja, is een Beatle nummer natuurlijk. Hè? En als ik het goed heb begrepen, heb jij vorige week iets gedaan? Eh, sterker nog, sterker nog, Marius, ik heb het gezongen. Ja. Ik heb het live gezongen. Je hebt het gezongen? Ja. Nou ja, weet je wat, laat je zo meteen de microfoon openstaan en dan zing je lekker mee. <laughs> Heel Zandvoort overstuur. <laughs> nee, het is echt, echt zo'n ongelooflijk goede uitvoering. Ja. En, eh, hey, noem nou nog één nou keer de titel van de... Noem nog één keer de titel van, van, de, van de cd. Wolflower. Wolflower. Nou, dat is wonderlijk. Eh, ik heb... En ze komt, ze, ze, komt, ze komt op 9 oktober. Ja. Eh, dat is nog een heel eind weg. Ja. Uh, heeft, de Wallflower Tour gaat dan wereldwijd over, over, de, over de aardbol heen. Ja. En op 9 oktober 2015 speelt ze in de Doelen in Rotterdam. in de Doelen in Rotterdam. 9 oktober. Nou, als ik even kan, dan, dan kijk ik of ik daar kaartjes voor kan bemachtigen. Ja, ja dan, eh, als, dat, als dat zo is, eh, <laughs> dan heb je een, wereld, eh, een wereldavond. Ja, dat, dat, dat, lijkt me helemaal. Ik ben ook fan van Diana Kroll en ik draai daar ook wel eens een jazzprogramma. Want ze speelt, of ze zingt ook jazz, hè? Het is, het is eigenlijk jazzy, hè? Oké. weet je wat? Start, start, het nummer op en dan, eh, dan ga je het lekker eh, horen. En wij horen jou meezingen dan. Nou, heel fijn. Nou, ik ga niet meezingen. Dat wil ik de luisteraars niet aandoen. <laughs> hey, maar eh, hartstikke bedankt voor, voor het bellen.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 Een van de lievelingsliedjes van Ruud Jansen en mijzelf... Eh, als het gaat om Beatle repertoire. Wat wij zelf ook eh, vertolken, luisteraars. als we met ons Beatle-bandje de After Beatles spelen... zoals dat onlangs het geval was bij Laurel en Hardy in Zandvoort. heel gezellige avond, volle bak. En heel veel Beatle repertoire gespeeld. Een paar nummers van elke LP eigenlijk. We beginnen dan bij dacht weer de Beatles of, Please Me, een van die twee. En dan, eh, nou, dan eh, komt er Revolver voorbij en, en, en, Rubber Soul en Hard Day's Night. Help natuurlijk. Um, Abbey Road. Eh, nou, de, de, White Album natuurlijk. Want, daar spelen we Dana live met, met die grote orkestrale fragmenten erin. Wat Ruud op zijn keyboards uitstekend kan, kan nadoen, zeg maar ja, we zijn nou eenmaal Beatles fan We zijn ook in de, in de 60 jaren opgegroeid. En hoe kan het dan ook anders? Eh, de Lonely People van, Every van Amerika. Ook zo'n heerlijk nummer. voor alle eenzame mensen. All the lonely people. Eh, ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Ja, ik moet alweer bijna... Crimson flames afscheid van u nemen wat het eerste uur betreft.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 I'm younger than that now. I was so much older then. I'm younger than. luisteraars, we tikken de seconden van het eerste uur weg. En, eh, maar ik ben al straks een vol uur bij u, dus blijf luisteren naar uh, eh, ZFM's antwoord tussen app en vloed.